uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De hele gemeenteraad van Zandvoort steunt de komst van de Formule 1 naar de badplaats. Afgelopen avond werd unaniem ingestemd met een plan om de komende jaren 4 miljoen euro uit te trekken om het evenement binnen te halen. Het geld is vooral bedoeld om het circuit beter bereikbaar te maken... en het bedrag wordt onder meer opgehaald via een verhoging van de toeristenbelasting. De terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort is nog niet definitief... De onderhandelingen daarover lopen nog. Het UWV e krijgt uit Polen nauwelijks informatie over arbeidsmigranten met een WW-uitkering. Dat meldt Nieuwsuur op basis van interne stukken. De Poolse autoriteiten melden wel dat de WW'ers aankomen in Polen... maar of ze daar dan blijven en of ze aan de verplichtingen voldoen... is voor het UWV e lastig te achterhalen. De uitkeringsinstantie probeert al langere tijd om met Polen samen te werken... maar dat levert nog weinig op. In het noordwesten van Jemen is bij een luchtaanval een ziekenhuis geraakt. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn zeven mensen omgekomen, onder wie vier kinderen. Een raket kwam neer op een benzinestation vlakbij de ingang van het ziekenhuis. Save the Children meldde eerder deze week dat vorig jaar wekelijks 37 kinderen omkwamen door bombardementen. Die worden uitgevoerd door een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, die strijdt tegen de Houthi-rebellen. De wolf zal zich niet laten zien in Nationaal Park de Hoge Veluwe... hebben deskundigen gezegd tegen de provincie Gelderland. Rond het park zouden genoeg bossen zijn waar de dieren kunnen jagen. De parkdirecteur uitte eerder zijn zorgen over de wolf. Hij is bang dat het dier zich in het park te goed doet aan moeflons. Dat is een bijzondere schapensoort. Het weer, het blijft vannacht droog en het koelt af naar een graad of 2. De ochtend begint op veel plaatsen grijs met lokaal mist...